uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Er komt een tijdelijke beperking van de import van buitenlands afval. Dat heeft het kabinet besloten vanwege problemen met de afvalverbrandingsovens in Amsterdam. Vier van de zes ovens liggen daar stil... en andere Nederlandse verbranders moeten het Amsterdamse afval nu overnemen... en kunnen er dan geen vuilnis uit het buitenland bij hebben. Er wordt normaal gesproken vooral veel Brits afval in Nederland verwerkt. Jaarlijks komen tienduizenden tonnen afval deze kant op. In Hoek van Holland zijn gisteren 21 mensen ontdekt... die verstopt zaten in een koelwagen. Daar zaten ook kinderen bij. Volgens de marechaussee zijn ze wel in goede gezondheid. Een speurhond ontdekte de inklimmers... die waarschijnlijk uit Vietnam komen. Ze zaten op dozen in de koeltrailer. De chauffeur uit Ierland is aangehouden voor mensensmokkel. In heel Nederland zitten werkgevers te springen om vaklieden en technisch geschoold personeel. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV. Er zijn veel vacatures, maar weinig sollicitanten. Vooral in Zeeland, de Gelderse Vallei en de omgeving van Gorkum. Machinemonteurs, loodgieters en pijpvitters zijn het meest gezocht. Maar ook aan bouwvakkers is nog altijd een groot tekort. Daar staat tegenover dat maatschappelijk werkers, kappers en schoonheidsspecialisten maar moeilijk aan werk komen het medicijn Vampira tegen MS wordt vanaf 1 september weer vergoed. Vorig jaar werd het uit het basispakket gehaald tot grote onvrede van patiënten. Volgens Zorginstituut was de effectiviteit van het middel niet bewezen. En het instituut komt daar nu op terug. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat het medicijn voor volwassen MS-patiënten met loopbeperkingen wel effectief kan zijn. Minister Bruin is blij dat er nu duidelijkheid is over de vergoeding in het basispakket van Vampira.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 Here's what I'm talking about. Swam is, swam is. I've been coquette little bit, and some they call me Vanilla Child. But you know that don't mean my world to me, cause baby names can't cramp my style. I love chicken and bus collard greens, a little hot water daddy, but don't you let that go to your head.